Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brandweer van Terschelling heeft hulp van het vasteland ingeroepen om een woningbrand te blussen. Het ging om een uitslaande brand in het dorp Westerschelling. Al snel werd opgeschaald naar een zeer grote brand en werden voorbereidingen getroffen om extra brandweerwagens vanuit Harlingen naar Terschelling over te varen. Maar uiteindelijk bleek dat niet nodig en kwamen alleen extra brandweerlieden naar het eiland. Ze werden rond middernacht gebracht door een boot van de KNRM. De brand op Terschelling is inmiddels vrijwel geblust. Rebellen hebben in de Syrische stad Hama een standbeeld omvergetrokken van Hafez al-Assad, de vader en voorganger van president Assad. Strijders van de rebellengroep HTS zijn in het noordwesten van Syrië met een opmars bezig. Vorige week namen ze Aleppo in en vandaag Hama. Op videobeelden is te zien hoe het beeld van Hafez al-Assad onder luid gejoel achterover valt en daarbij zijn hoofd verliest. De NASA heeft een missie waarbij astronauten rond de maan vliegen opnieuw uitgesteld. De missie stond gepland voor september volgend jaar, maar dat wordt nu april 2026. Oorspronkelijk stond de lancering al voor afgelopen maand gepland. Het nieuwe uitstel is nodig om een probleem met het hitteschild van de ruimtecapsule op te lossen. Dat kwam aan het licht bij een onbemande testvlucht. Het rondje om de maan moet een jaar later worden gevolgd door een maanlanding, de eerste sinds 1972. Die kan nu dus op zijn vroegst in 2027 plaatsvinden. Het weer. De regen trekt vannacht naar het oosten weg. Maar er kunnen buien blijven vallen. Minima rond 6 graden. Het gaat steeds harder waaien. Vooral in de noordelijke helft van het land. Aan de kust is het in de ochtend stormachtig. Met windstoten van zo'n 100 km per uur.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 You said, don't let go of me. So good. Hold on my hand. You said, hold on to me. You got hold on to my body. Oh, don't let go of me. hold on to me. Hold on, hold me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on. Hold on, baby. Hold on, baby. Don't let go of my body. Well, hold me, baby. Holding on. Hold on to my body.